Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het is onduidelijk hoe het nu met Peter R. de Vries is. Gisteravond werd hij in het centrum van Amsterdam neergeschoten. Sindsdien vecht hij voor zijn leven, zei burgemeester Halsema gisteren op een persconferentie. Ze noemde hem ook een nationale held. Onvermoeibaar op zoek naar gerechtigheid. Volstrekt onafhankelijk en vrij van geest. Hij houdt de opsporingsinstanties scherp en daarmee de rechtsstaat op koers. Hij is nog lang niet klaar. Er zijn na de aanslag drie verdachten opgepakt en daar zit ook de vermoedelijke schutter bij. Verder weten we nog weinig over hen, zegt de politie. Aan de hand van getuigen en informatie van omstanders hebben we zicht gekregen op een mogelijke vluchtauto. Die vluchtauto is op de A4 eh, ter hoogte van Leidsendam staande gehouden. En daarbij zijn ook twee verdachten aangehouden. Wij denken dat hier ook een mogelijke schutter bij zit. Een derde verdachte is aangehouden op een andere locatie in Amsterdam en zijn rol wordt nog onderzocht. We leven mee met de familie van Peter de Vries en stellen alles in het werk om deze zaak op te lossen. Veel politici, journalisten en advocaten zijn enorm geschrokken en delen online allemaal steunberichtjes. Deze vrouw hoorde het nieuws gisteravond en ging direct met een bloemetje naar de plek waar het was gebeurd om een eerbetoon te brengen aan deze man. Ja, dit is echt zo vreselijk wat hem overkomt. Terwijl hij gewoon zijn werk doet. Nou ja, we moeten de onderwereld niet eh, laten regeren. Er is ook nog ander nieuws. Boeren uit het hele land stappen vandaag weer in de trekker... om te protesteren tegen het stikstofbeleid. Ze gaan naar het Malieveld in Den Haag. Er zijn ook acties in Zwolle, Assen, Arnhem en Den Bosch. De meeste ZZP'ers zijn tevreden over hun werk. Ook al heeft bijna de helft door de coronacrisis minder klanten gehad. Zoals kappers, koks en schoonheidsspecialisten. Italië staat zondag in de finale op het EK voetbal. Na 90 minuten stond het tegen Spanje 1-1. En na de verlenging nog steeds. En dus waren er penalties nodig. Chirini durft niet te kijken. Is dit de beslissing? Voor Italië. Serginho! Italië gaat naar de finale van het Europees kampioenschap. Een tegenstander is dan de winnaar van de andere halve finale. Die gaat vanavond tussen Engeland en Denemarken. Het weer best wat zon vandaag en op de meeste plaatsen blijft het droog.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 dat hij na de aanslag vecht voor zijn leven. Zijn drie verdachten opgepakt, onder wie de vermoedelijke schutter. Demissionair premier Rutte noemde het een aanslag op de vrije journalistiek... die zo wezenlijk is voor onze democratie. Ook andere bewindslieden, Kamerleden, advocaten, journalisten en het Koningspaar... spreken hun afschuw uit over de aanslag. Opnieuw trekken boeren vandaag naar het Malieveld in Den Haag... om actie te voeren tegen het demissionaire kabinet... dat met extra maatregelen komt om de stikstofcrisis aan te pakken. Ook zijn er boerenacties bij Zwolle, Assen, Arnhem en Den Bosch.